Kees Groot met het NOS-journaal. Schuldhulpverleners waarschuwen voor een constructie waarmee het mogelijk is geld te verdienen op een zorgverzekering. Wie een goedkope polis kiest met een maximaal eigen risico kan maandelijks zo'n 20 euro overhouden omdat de zorgtoeslag hoger is dan de premie. Dat lijkt aantrekkelijk, maar het risico is groot. Wie onverhoopt met de ambulance naar het ziekenhuis moet krijgt een rekening van 885 euro die in één keer betaald moet worden. Nederland ligt nog altijd dwars bij het aanpakken van belastingontwijking in Europa. Uit noodhulen van een speciale Europese werkgroep die de NOS in handen heeft... blijkt dat Nederland samen met een aantal andere landen... de besluitvorming over de aanpak van belastingontwijking frustreert. Twee jaar geleden beloofde het toenmalig kabinet nog beterschap. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken vindt dat een omstreden wethouder in Brunsum moet aftreden. Ze sluit niet uit dat het kabinet de wethouder wegstuurt als hij niet zelf zijn conclusies trekt. Wethouder Palmen zou al maanden een verziekte sfeer veroorzaken in de lokale politiek van Brunsum. Burgemeester Miedans stapte gisteren op omdat de gemeenteraad de wethouder niet wil afzetten. Duikers zoeken in het centrum van Leeuwarden naar een vermiste student van 18. Hij verdween in de nacht van donderdag op vrijdag na een avondje stappen. Het water bij de Schouwburg wordt doorzocht omdat er iets is waargenomen met sonarapparatuur. Ook de afgelopen dagen zocht de politie al met boten, honden en een helikopter naar de vermiste student. 50PLUS wil dat er een raadgevend referendum komt over het afschaffen van het belastingvoordeel voor mensen met een afgelost huis. De partij is fel tegen en noemt het een aflosboete. Twee weken geleden stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel. Als volgende week ook de Eerste Kamer akkoord gaat... wil 50PLUS handtekeningen gaan verzamelen voor een volksraadpleging. Het weer, veel bewolking en ongeveer 8 graden. Met minima rond de 5 graden is het ook vannacht niet koud.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 Dat is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Delft en Leidschendam 20 minuten. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Nieuw-Vennep een kwartier tot 20 minuten. Op de A4 de ring Amsterdam tussen Slotermeer en Knopend Amstel een kwartier. 20 minuten op de A13 Den Haag Rotterdam tussen Delft en Rotterdam Overschie. Op de A15 Rotterdam Gorkum bij Sliedrecht Oost 20 minuten. Een kwartier op de A16 Breda richting richting Rotterdam bij knooppunt plein. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda.